van 3 uur. Jobboot met het NOS. is drie mensen opgepakt in verband met de aanslagen op de luchthaven Atatürk in Istanbul. In totaal zitten nu 27 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid. Afgelopen dinsdag schoten drie terroristen om zich heen op de luchthaven en daarna bliezen ze zichzelf op. Het dodental is opgelopen tot 45. Gisteren overleed een Jordaans meisje van vier aan haar verwondingen. 52 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De aanslag is nog niet opgeëist, maar Turkije denkt dat IS erachter zit. Het aantal doden bij de bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad is opgelopen tot 91. Een kleine 200 mensen raakten gewond. De meeste doden, 86, vielen toen een autobom ontplofte in een Sjiitische wijk... op een plek, die populair is bij gezinnen. Na zonsondergang komen daar tijdens de ramadan veel mensen om te eten. De tweede, kleinere bom ging af in het oosten van Bagdad. Daarbij vielen zeker vijf doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door IS. Bij zware overstroming in het noorden van Pakistan zijn zeker 36 doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in een moskee. Die werd getroffen door de watermassa en stortte in tijdens het gebed. Ook andere huizen in de buurt zijn verwoest. Reddingswerkers kunnen moeilijk bij het rampgebied komen... omdat veel wegen zijn weggespoeld. Het gebied bij de grens met Afghanistan kampt met zware moessonregens. China heeft een militaire oefening aangekondigd in de Zuid-Chinese zee. De oefening is vlak voor het oordeel van een VN-hof over een Filipijnse claim op dat gebied. Het Chinese leger begint dinsdag met de oefening, die duurt tot 11 juli. Het Hof in Den Haag spreekt zich op 12 juli uit. De Chinezen zullen de uitkomst overigens negeren. Ze vinden dat het Hof niet mag oordelen over de zaak. In de Zuid-Chinese zee liggen veel olievelden. Het weer vooral in het binnenland af en toe flinke buien, soms met onweer. Ook perioden met zon. In de kustgebieden overwegend droog en daar schijnt geregeld de zon. Temperatuur rond 18 graden. Morgen bewolkt en lichte regen, later ook geregeld zon. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam heeft het verkeer 20 minuten vertraging tussen Naarden en Muidenberg...